Citydijkers met het NOS-journaal. In Rotterdam lopen veruit de meeste rechtszaken tussen de gemeente en mensen met een bijstandsuitkering. Dat schrijft Trouw op basis van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Van de rechtszaken in hoger beroep kwam vorig jaar bijna een kwart uit Rotterdam. De gemeente kijkt vooral of mensen met een bijstandsuitkering gaan gokken in het casino. Van 20 inwoners eiste de gemeente duizenden euro's aan te veel ontvangen bijstand terug... In al die zaken kregen de gemeente grotendeels gelijk. Amerikanen in Kazachstan die op het consulaat in Almaty werken... hebben toestemming van de regering om te vertrekken met hun families. Het gaat om personeel dat zich niet met dringende zaken bezighoudt. Het is al een week onrustig in de grootste stad van Kazachstan. Volgens officiële cijfers zijn 26 demonstranten door de autoriteiten om het leven gebracht... en zouden meer dan 3000 mensen zijn opgepakt. Russische militairen beveiligen het vliegveld van Almaty... en helpen de Kazachse regering de orde te handhaven. De sleutel van een cel waarin Nelson Mandela jarenlang vastzat... gaat terug naar Zuid-Afrika. Op 28 januari zou die geveld worden in een Amerikaans veilinghuis. Maar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vond dat de celsleutel... vanwege de historische waarde ervan terug moest. Op de veiling zouden meer spullen van Mandela onder de hamer gaan. Daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen. De veiling is voorlopig uitgesteld. Gemeenten mogen jasjes of vestjes van motorclubs niet langer meer verbieden. zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeentes die zo'n verbod hanteren, moeten dat daarom nu schrappen. Het weer tot 10 uur kan het glad zijn door bevriezing. In bijna het hele land geldt daarom code geel. Verder eerst droog en af en toe wat zon. Vanmiddag vanuit het westen regen. Vrij veel wind en het wordt een graad of 6.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 toma infest, eso toma infest, toma infest, toma infest, eso toma infest, eso toma infest. Had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.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 And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms.